uur. Mark Hokker met het NOS Journaal. Spanje neemt nu geen maatregelen tegen Catalonië. Premier Rajoy wil eerst duidelijk hebben of de Catalaanse regioregering de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen of niet. Pas als daar duidelijkheid over is, kan de Spaanse regering beslissen of ze maatregelen tegen Catalonië neemt, zegt Rajoy. In Genep is na een grote internationale actie tegen belastingfraude een echtpaar aangehouden man van 81 en een vrouw van 61 worden verdacht van fraude, witwassen, valsheid in geschriften en illegaal bankieren. Ze staan nergens officieel geregistreerd en hebben ook geen vaste woon- en verblijfplaats. De FIOT en politie hebben voor tientallen miljoenen euro's beslag gelegd op Chinese kunst, auto's, contant geld en tegoeden op bankrekeningen in Hongkong, Panama, Duitsland en Frankrijk. Het echtpaar zou na valse boekhouding geld naar bedrijven in Hongkong hebben verplaatst zodat ze geen belasting hoefden te betalen. Honderden kippenboeren zitten nog altijd opgescheept met bergen besmette kippenmest. Ze kregen afgelopen zomer te maken met de fipronilbesmetting. Hun mest mag niet normaal worden verwerkt, maar moet door speciale destructiebedrijven worden verbrand. Omdat die bedrijven te weinig capaciteit hebben, ligt er in totaal een miljoen kilo mest bij de pluimveehouders te wachten om afgevoerd te worden. Eind juli bleek dat een groot aantal Nederlandse pluimveebedrijven besmet was met fipronil, een giftige stof die onder meer werd gebruikt om stallen schoon te maken. Foodwatch roept het nieuwe kabinet op om groente en fruit btw vrij te maken. Het is een reactie op de plannen om de btw op voedsel te verhogen van 6 naar 9 procent. Door de btw op groente en fruit te verlagen kan wat worden gedaan tegen de grote prijsverschillen tussen junkfood en gezond eten, vindt Foodwatch. Daarom start de actiegroep vandaag met een e-mailactie. Het weer. Veel bewolking, af en toe regen en het waait flink. In het zuidoosten zo nu en dan zon en het is een graad of 17. Morgen in het zuidoosten eerst nog regen.